Door Almegens met het NOS-journaal. In Macedonië zijn gisteravond duizenden mensen de straat op gegaan... om te vieren dat het land is uitgenodigd voor gesprekken over een lidmaatschap van de NAVO. In 15 steden werd feest gevierd en het ging tot diep in de nacht door. De NAVO benaderde het land eerder deze week. Wel is afgesproken dat de toetreding pas geregeld kan worden... als de kwestie rond de naamswijziging een feit is. Vorige maand tekende het land met Griekenland een akkoord waarin staat dat de naam Macedonië wordt veranderd naar Noord-Macedonië. Bij gevechten en aanslagen in Afghanistan is het afgelopen half jaar een record aantal burgerdoden gevallen. Volgens de VN kwamen er bijna 1700 burgers om het leven, een stijging van 1 procent. De stijging komt vooral doordat IS meer zelfmoordaanslagen heeft gepleegd. Maar de meeste doden vallen nog altijd bij gevechten tussen regeringstroepen en de Taliban. Maar het aantal slachtoffers daarvan is wel gedaald. De VN is bezorgd dat het geweld verder toeneemt in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van oktober. De Russische president Poetin zegt dat het WK voetbal in zijn land succesvol is verlopen. Hij is blij met het vertrouwen dat de FIFA in Rusland heeft gesteld. Hij zei te hopen dat het land het vertrouwen heeft waargemaakt. Vrijdag sprak FIFA-baas Infantino al van het beste WK ooit. Het WK wordt vandaag afgesloten met de finale tussen Frankrijk en Kroatië. De feesten rond de Vierdaagse in Nijmegen worden druk bezocht. Gisteren waren er volgens de organisatie zo'n 215.000 mensen... 10.000 meer dan vorig jaar. De drukte kwam al vroeg op gang en ook s'avonds was er nog veel belangstelling. Vorig jaar waren er in totaal zo'n anderhalf miljoen bezoekers. Dat worden er waarschijnlijk meer, zo is de verwachting. De Vierdaagse zelf is van dinsdag tot en met vrijdag. Het weer veel zon, bij 24 tot 29 graden. Morgen opnieuw volop zon, nog iets warmer, plaatselijk 30 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Like a heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep open for. That the call is yours, keep those on hold.